In het begin heb ik als je vrouw mijn ideaal gezien in jou. Je was zo stoer en zo sportief. Je had me zo onstuimig lief. Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eerste uur, jouw slank figuur werd op den duur. Het welgedane proza van de goed geslaagde zakenman. En jij hebt niets waarin een vrouw nog poëzie ontdekken zou. En toch was jij de eerste maal mijn ideaal, mijn ideaal. Eerst was je geestig en had rem, nu praat je enkel van tandjem. Thuis maak je ruzie om een zin, maar in je club, de vlotte vent, daar komen vrienden naar je zin. Met net zo'n dubbele onderkin en de allures heb je nog. Maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoer, een jeune premier op zijn retour. Je komt naar huis toe, elke dag, een moederman man, vol zelfbeklag, en geeft een lauwe kus uit zijn Jij eens mijn vurige charmeur, mijn general de Bergerac Denkt dat ik Vlentjes voor hem bak Wat werd je burgerlijk banaal Mijn ideaal, mijn ideaal Je bent zo ijdel als een pauw En sloof je uit voor elke vrouw Je hebt een permanent complex Of jij nog meetelt met je seks Je cultiveert je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar. Dan speel je tennis en je flirt totdat je kou vat in je shirt. Dan breng je bloemen voor me mee en ik geef jou kamille thee. En toch als ik je dan zo zie, zo stil en vol melancholie, dan voel ik soms een ogenblik als jij alleen bent, net als ik, dan is die hulpeloze man, die toch mijn zorg niet missen kan, mij nog het liefst van allemaal, mijn ideaal, mijn ideaal.